12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Hamburg ik de beeld. De reden is het optreden van zogeheten horrorclowns in tal van landen. Ook in Nederland zijn enge clowns gezien, in Almere en Os. Daarom zijn ook in Nederland voorlopig geen optredens meer van Ronald McDonald. De clown is hier vooral in restaurants te zien, maar kan ook geboekt worden voor optredens met goocheltrucs. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gaat sneller dan verwacht. Haagse bronnen bevestigen hun bericht daarover in Trouw. Nederland stevend volgens het Planbureau voor de Leefomgeving af op een vermindering van zo'n 23 in 2020 ten opzichte van 1990. Dat is veel meer dan eerder werd gedacht. Nederland voldoet daarmee bijna aan afspraken in het klimaatakkoord. Een rapport van het planbureau wordt binnenkort gepresenteerd. Welke gevolgen de nieuwe cijfers hebben voor het energiebeleid is nog niet duidelijk teruggroep IS probeert steeds vaker jongeren in België over te halen om aanslagen in eigen land te plegen. Het gaat om jongens en meisjes van 16 of 17 jaar. Ze worden volgens Belgische media via sociale media aangesproken om in eigen land zoveel mogelijk mensen te doden. Het OM in België zegt dat in de afgelopen maanden een stuk of 10 jongeren zijn geronseld. Hoeveel dat er eerder waren is niet duidelijk. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten binnenkort op bezoek bij de Delta werken of praten met mensen van homo-belangenorganisatie COC. Het kabinet begint dit najaar een proefproject om nieuwkomers te laten kennismaken met de Nederlandse normen en waarden. Moeten onder meer excursies komen naar een typisch Nederlands museum en ook moeten nieuwkomers in gesprek met mensen die inzicht kunnen geven in Nederlandse ideeën. Het weer, vandaag veel bewolking en op de Wadden en in het zuidoosten kan een bui vallen.